na de strandrellen in Hoek van Holland... In december bracht het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een rapport uit over het strandfeest. Daarin stond onder meer dat de communicatie binnen het korps veel beter moet. Volgens het COT stapelden politie, justitie en de gemeente in Rotterdam fout op fout. Meijbom blijft aan als korpschef totdat zijn opvolger bekend is. Europees commissaris Kroes heeft een lening van 400 miljoen euro van de Europese investeringsbank voor Saab goedgekeurd. Kroes heeft er geen moeite mee dat Zweden zich voor die lening garant stelt. De deal houdt volgens haar geen ongeoorloofde staatssteun in en werkt niet concurrentievervalsend. Het autoconcern wil de lening gebruiken om veiliger en zuiniger auto's te maken. Eigenaar General Motors verkocht Saab aan het Nederlandse bedrijf Spijker voor 74 miljoen dollar in contanten en een pakket Saab-aandelen ter waarde van 326 miljoen dollar. Spijker bedong ook de lening bij de Europese investeringsbank. Alle burgemeesters van Nederland zijn in de aanloop naar de raadsverkiezingen gewaarschuwd voor acties van AFA, de antifascistische actie. De burgemeesters hebben daarover een brief gekregen van de AIVD. Volgens de inlichtingendienst probeert de AVA-partijen als de PVV trots op Nederland en de NVU te dwarsbomen. Volgens de inlichtingendienst zijn er aanwijzingen dat een harde kern binnen de AVA het geweld niet schuwt. Ook doen AVA-actievoerders zich soms voor als deskundigen van een antidiscriminatiebureau. Een vroegere politieagent uit Almere is in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doodschieten van haar ex-vriend. Ze was in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank die haar ook 10 jaar had opgelegd. Ze schoot haar ex-vriend in 2008 dood met haar dienstwapen. Volgens het gerechtshof heeft ze met voorbedachte raden gehandeld. De rechter liet in zijn oordeel wel meewegen dat de vrouw het als ex-agenten in een gevangenis zwaar zal hebben.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 Als bloed wat het doet nu het bozen verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? als het kil, als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is.